Raymond Ree met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn zeker negen doden gevallen door tornado's. In Harrisburg in Illinois vielen zes doden. Door het natuurgeweld werden ruim 300 huizen vernield en verder gingen tientallen bedrijfspanden tegen de vlakte. Er werden windsnelheden gemeten van 270 km per uur. En in Missouri vielen drie doden en ook daar is de schade groot. Verder zijn er meldingen van schade door tornado's uit Indiana, Kentucky, Nebraska en Kansas. De CAO-onderhandelingen tussen de politievakbonden en minister Opstelten zijn opnieuw vastgelopen. Volgens de ACP heeft de minister, ondanks eerdere toezeggingen, te weinig ruimte geboden om verder te onderhandelen. De bonden dreigen met gezamenlijke acties. Ze hebben een laatste ultimatum gesteld dat maandag om 12 uur s middags afloopt. En als er dan geen goed bod op tafel komt, volgen er acties. De vijf kandidaten voor het leiderschap van de PvdA zijn de afgelopen avond voor het eerst met elkaar in debat gegaan. Al-Bayrak, Van Dam, Jacobi, Plasterk en Samson moeten de komende twee weken de 55.000 PvdA-leden zien te overtuigen dat zij het meest geschikt zijn om politiek leider te worden. De leadzanger van de Amerikaanse band The Monkees, Davy Jones, is overleden. Hij stierf in Florida in zijn slaap aan een hartstilstand. The Monkees begon als een televisieserie over de belevenissen van een fictieve popgroep. Maar de serie werd enorm populair, waarna de Monkees besloten om door te gaan. Een wereldwijde doorbraak volgde met hits als Daydream Believer en I'm a Believer. Davy Jones is 66 jaar geworden. Nederland elftal heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland met 3-2 gewonnen. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Nederland kwam op een voorsprong van 2-0 door doelpunten in twee minuten tijd van Robben en Huntelaar.